Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten willen meedenken over het coronabeleid. Want uit een enquête blijkt dat veel studenten ongelukkig zijn door de crisis. Eén op de drie geeft zijn leven nu een dikke onvoldoende. Tijd om mee te denken over wat er nog wel kan, zegt de initiatiefnemer van het onderzoek. Ja, wij willen zelf eh, studenten eh, betrekken bij het beleid. Dus wij willen eigenlijk het heft in eigen hand nemen. En wij willen als studenten zeggen, nou laat ons dan eh, bijvoorbeeld in horeca die studenten studieplekken laten inrichten bijvoorbeeld. De gegevens van honderdduizenden asielzoekers zijn jarenlang gedeeld met de politie, terwijl dat niet mocht. Het COA, dat over de opvang van asielzoekers gaat, stuurde bijvoorbeeld info over hun godsdienst, hun naam en land van herkomst door, meldt NRC. Dat mag niet, zeggen juristen. Inmiddels is het gestopt. Je zou denken dat we tijdens de lockdown massaal naar Netflix hebben gekeken... maar deskundigen denken dat dat tegenvalt. De winst van de streamingsdienst valt lager uit dan was voorspeld. Netflix heeft al een actie bedacht om de schade te herstellen. Er komt elke week een nieuwe film op de dienst. En vanaf morgenavond heeft Amerika een nieuwe president, Joe Biden. En natuurlijk een nieuwe vicepresident, Kamala Harris. Zij is de eerste vrouw die die taak heeft. Heel tof dat jonge meisjes zo'n voorbeeld krijgen, vinden deze Amerikanen. She's a woman of color. Makes it even grander. I'm very thrilled. You know, she's it's an example for young women, for young girls. Now to have the first female, the first African American. Oh my goodness, that is uh, historic. Morgenavond rond 6 uur Nederlandse tijd worden Kamala Harris en Joe Biden geïnaugureerd. Het weer, regent in het hele land. Op sommige plekken vanmiddag ietsje droger. Het is vrij zacht, een gaat of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.